Opvallend is dat er afgelopen jaar veel meer zoekacties waren dan een jaar eerder. Reddingswerkers gingen 240 keer op zoek naar vermisten. Veel mensen die bellen eh, omdat ze iets vreemds gezien hebben of iets eh, vermoeden. En aangezien we als reddingmaatschappij ook voor het zoeken zijn en het redden, eh, varen we daar ook vooruit. Maar in de meeste gevallen was het loos alarm. Het was naast een druk ook een heftig jaar voor de reddingswerkers. zoals er een kano-ongeluk op het Veluwemeer en een botsing tussen een boot en een watertaxi bij Terschelling. Een arts uit Duitsland die sjoemelde met mondkapjesontheffingen moet bijna drie jaar de cel in. De vrouw gaf meer dan 4000 mensen een verklaring waarop stond dat zij geen mondkapje hoefde te dragen op plekken waar dat eigenlijk wel verplicht was. Volgens de arts is het dragen van die dingen schadelijk voor de gezondheid. Ook zoogdieren kunnen vogelgriep krijgen, schrijft de krant Trouw. In Nederland zijn de afgelopen anderhalf jaar onder meer een bunzing, een das en een otter besmet geraakt. Volgens een viroloog is dat hartstikke zorgelijk, want dat betekent dat in de toekomst misschien ook mensen besmet raken. En het is kerstvakantie, dus rustig op de weg. Behalve dan in het centrum van Amsterdam, daar is het aansluiten. De stad in was geen probleem, maar in de stad is het probleem. Er zijn meer mensen die de stad in willen. We hebben een afspraak, maar nou, dat wordt misschien moeilijk. Ja, om vier uur moeten we er zijn, maar ik hoop dat we het redden. Ja, de bijenkorffile, dat is een begrip daar. De metro en de tram zijn een stuk sneller, maar toch staat er al sinds de jaren 90 een bumper Polonaise op de weg. Die leidt naar een van de weinige parkeergarages in het centrum. Ook de ondernemers zijn nu helemaal klaar met de ronkende, bijna helemaal stilstaande file die alleen maar overlast veroorzaakt. Zij willen maatregelen. Het weer. Later vanmiddag gaat het vanuit het westen weer regenen en ook harder waaien. En dat blijft zo. Morgen begint onstuimig. Met vooral ochtends veel nattigheid. Smiddags ook nog wat zon en dan gaat het op 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer.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 jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.